Drie uur. Sophie Verhoeven met het NOS-journaal. De politie in Italië zegt een aanslag op de Rialtobrug in Venetië te hebben vereideld. Afgelopen nacht zijn vier Kosovaren opgepakt die volgens de openbaar aanklager aanhangers zijn van terreurgroep IS. De groep werd al maanden in de gaten gehouden. Op opnames van afluisterapparatuur was te horen dat de verdachten de aanslag in Londen van vorige week vierden. Ook zouden ze informatie van extremistische websites hebben gedownload over hoe aanslagen moeten worden gepleegd. GroenLinks-activiste Anne Fleur Dekker heeft haar lidmaatschap van de partij opgezegd. Ze voelt zich niet gesteund door het bestuur in een rel na haar tweet over Geert Wilders. Ze schreef daarin, wie gaat er mee 500 stenen op Wilders gooien? Dat lijkt mij wel een ludieke actie. Dat was een reactie op een oproep op Facebook om 500 stenen naar een moskee te gooien. Dekker werd na haar tweet bedreigd. En Wilders zegt aangifte tegen haar te zullen doen. Het partijbureau van GroenLinks noemde het Twitterbericht uit zijn verband gerukt, maar ook verwerpelijk. Vakbonden FNV en CNV zijn absoluut niet van plan mee te werken aan een versoepeling van het ontslagrecht. Eerder vandaag zeiden werkgevers in de industrie dat ze voor Pasen een akkoord willen over de arbeidsmarkt. Het moet vooral makkelijker worden om mensen te ontslaan en zieke werknemers moeten minder lang doorbetaald worden. De bonden zeggen compleet verrast te zijn en noemen het een frontale aanval. Het aantal meldingen van fysiek geweld op scholen is vorig jaar toegenomen. Bij de inspectie voor het onderwijs kwamen 569 meldingen binnen. Dat is een derde meer dan in 2015. Een verklaring voor de stijging heeft de inspectie niet. De meeste meldingen komen uit het basisonderwijs. Waarschijnlijk komt dat doordat vechtpartijtjes op het schoolplein ook onder fysiek geweld worden gerekend. Het weer nog, het is officieel de eerste warme dag van het jaar. In de beeld werd het om even voor half twee 20 graden Celsius. Alleen op de Wadden is het iets minder warm. Morgen ook regelmatig zon. Plaatselijk kan het dan 23 graden worden. Morgenavond kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB.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 Met Everybody Wants to Rule the World. En nog een heleboel heerlijks erachteraan. Tot vier uur zijn we bij u. Veel plezier komende uur. Songs from the Big Chair, dat was het album waar dit nummer op stond van Tears of Fears. Everybody Wants to Rule the World. En dat kwam uit 1985. En we begonnen met de Rolling Stones uit 64 en Carol. En dan gaan we nu naar de jaren 70, 1976. Een lekker gevoelig nummer van Leo Sayer. When I Need You. Leo Sayer en When I Need You uit het jaar 1976. Jawel. En wat gaan we nu draaien? Eens even kijken. Dat is iets van Fats Domino, als ik het goed heb. Nee, we krijgen de Bee Gees. Dat is nog eh, iets meer uit deze tijd, zeg maar. Hè? Ken je nog eh, het nummer, eh, de film Saturday Night Fever? Die ken je wel, hè? En daar komt dit nummer uit van de Bee Gees. <laughs> Night Fever. de top 100 zit uit 1978. Dat waren de Bee Gees en Night Fever.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 Can you hear my call? Ooh. I'm beginning to fall Ooh. in love with you. herhaalt het, eh, de titel eventjes een aantal keren. Dan weten we het in ieder geval zeker. Dit was Vets Domino. En eh, we gaan nu naar een nummer eh, luisteren. En dat ken ik ergens van. Ik weet niet meer waarvan. Maar volgens mij had het te maken met een programma... wat ik ooit maakte voor een ander lokaal radiostation. Dat is alweer meer dan een decennium geleden. Hier zijn B. Bumble en de Stingers en Nat Rocker. Bumble and the Stingers en eh, Not a Rocker. En dat kwam allemaal uit 1962. De volgende twee die komen uit 67 en die zijn van het album Magical Mystery Tour. En dan hebben we het over de Beatles. We draaien vandaag I Am The Walrus en daarna Hello Goodbye. t-shirt Stupid bloody Tuesday man You've been a naughty boy You let your face grow long Zie Beatles natuurlijk met eh, I Am The Walrus en daarna Hello Goodbye. En dan zijn we nu toe aan uh, mevrouw Streisand. It is Memory. a sound memory? Barbara Streisand en Memory van het album Memories. En eh, het nummer werd geschreven door Andrew Lloyd Webber. En het bijzondere was dat hij deze uitvoering van Barbara ook heeft geproduceerd. Schitterend, heel erg mooi, Memory. Ehm, ja, van, de een, van het ene <laughs> uiterste naar het andere uiterste. Als je in 1954 werd geboren, dan heb je in 1964 vast wel meegekregen... dat André van Duin Nieuwe Oogst won... En hij gebruikte daar tape en een microfoon en wat hij allemaal niet gebruikte. En dit nummer hoorde er ook bij. Oh, well, everybody's heard about the bird. Bird, bird, bird. The bird's a winner. Well, a bird, bird, bird. Bird is a winner. Well, a bird, Mama, papa, mama, papa, mama. waren de, de Trashman en Servant Bird. En je ziet André vandaag gewoon nog op de televisie in dat programma Nieuwe Oost. En trouwens, het is nog een heel verhaal, die Servant Bird. Het zijn eigenlijk twee verschillende nummers. Papa Om Mau en The Bird is the Word. En de Trashmen hebben van een andere band ook nog. En de Trashmen hebben daar één nummer van gemaakt. En dat was dus Servant Bird. En dit... Dat is Doe Maar. En Doris Day... That's. En dat was ook weer jaren 80, 1982. We gaan even naar de jaren 50, de jaren van de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog. De mensen voelden zich weer wat beter, ze werden weer wat blijer. En daar hoorde natuurlijk ook bij opbeurende muziek. En een van de orkesten die daarvoor kon zorgen was het orkest van Mitch Miller. Hier is hij ze met de Children's Marching Song. From van Mitch Miller en het koor natuurlijk in de Children's Marching Song uit 1959. We gaan naar een one-hit... <laughs> Moeilijk woord hoor. We gaan naar een one-hit wonder uit 1963. <laughs> It is James Gilreath and a Little Band of Gold. There you ja, ja. were standing there smiling as you made your plan. You are going to leave me and go with him. You said you loved him so and your love would always be that's the very same thing you once told to me. And you still had my little golden band on your hand. Does my little band of gold mean nothing to you? To me it means the world, but you've torn my world apart. You're leaving me alone. There you were, standing there, smiling as you made your plans. You were going to leave me and go with him. You said you loved him so, and your love would always be. And that's the very same thing you once told to me. And million in the world, but you've torn my world apart. You're leaving me alone with my broken heart. So take my little golden pen from your hand. My little band of gold means nothing to you. To me it meant the world, but you've torn my world apart. You're leaving me alone. Emergency waren dit Cool in the Gang en Fresh uit 1984. En we blijven in de jaren 80 een top 100 hit uit 1987. Dusty Springfield vraagt aan de Pet Shop Boys... What have I done to deserve this? nog even een minuutje voor een klein instrumentaal stukje van Jan Hammer. De Miami Vice Theme. Nou, Jan Hammerate of Jan Jans, maakt allemaal niet uit. Les Paul en Mary Ford bepalen gewoon wanneer het klaar is. En dat is het nu dus. De komende twee uur zijn voor Hans met eh, heel veel...